Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het extreme noodweer dat het festival trof was volgens het parket in Hasselt niet te voorzien en dus is de organisatie niet schuldig. Het onderzoek is stopgezet. Door het drama op 18 augustus kwamen vijf festivalgangers om het leven. Het Belgische Weerinstituut KMI sprak van nalatigheid omdat de organisatie geen contact had opgenomen om de laatste stand van zaken te krijgen. Maar justitie in België is het daar dus niet mee eens. Radiostation Kink FM bestaat niet meer. Bij het begin van de 16e verjaardag, zojuist om middernacht, is de stekker eruit gegaan. Het Nederlandse alternatieve pop- en rockstation heeft geen geld meer om verder te gaan. Als afscheid is de afgelopen dagen de Kink 1600 gedraaid. De lijst met de 1600 beste popsongs aller tijden werd samengesteld door luisteraars. Black van Pearl Jam was het laatste nummer dat op Kink FM te horen was. Juryvoorzitter Ernst Heersballin heeft in Nieuwsuur de nominaties bekendgemaakt voor de ACO Literatuurprijs. Genomineerd zijn Bittere Bloemen van Jeroen Brouwers, Huid en Haar van Arnon Gunberg, De Weldoener van P.F. Tomezen, De Nederlandse Maagd van Marente de Moor, de roman Bonita Avenue van Peter Buwalda en de essaybundel van Marja Pruis Kus me, straf me. De winnaar wordt op 31 oktober bekendgemaakt en krijgt 50.000 euro. Op het filmfestival in Utrecht zijn de Gouden Kalveren uitgereikt. Beste film is Black Butterflies. Carice van Houten kreeg voor de hoofdrol in die film haar vijfde Gouden Kalf. Beste acteur is Nasreddin Char in de roadmovie Rabat. Peter Paul Muller kwam zijn kalf voor zijn bijrol in Gooise Vrouwen niet ophalen. Hij liet weten dat hij niet van prijzen houdt en dat het kalf maar naar een kinderboerderij moet worden gebracht.